De het Het aantal Syriërs dat nemen. Bijna 2500 vluchtelingen zijn de grens overgestoken. Vele van hen komen uit de noordelijke stad Yisrael Sungur, waar begin deze week volgens de Syrische regering 120 agenten zijn gedood. Het regime in Damascus zegt dat ze door gewapende bendes zijn doodgeschoten, maar vluchtelingen vertellen een ander verhaal. We bevestigen eerdere berichten dat de agenten door eigen veiligheidstroepen zijn gedood, omdat ze weigerden het vuur te openen op demonstranten. Israël Roer is volgens gevluchte Syriërs een spookstad geworden. 30.000 militairen zouden de stad hebben omsingeld. Inwoners die zijn achtergeven vrezen een massale aanval van Syrische veiligheidstroepen. Staatssecretaris Teven van Justitie gaat ervan uit dat in de Amsterdamse zedenzaak ouders het woord mogen voeren in de rechtszaal. Nu staat de wet dat niet toe, maar Teven werkt aan nieuwe wetgeving die ouders spreekrecht geeft. In Nieuwsuur zei Teven dat hij verwacht dat de rechters vooruitlopend op die wet ouders het woord zullen geven. De Amsterdamse zedenzaak gaat onder meer over 85 baby's en peuters die zijn misbruikt op kinderdagverblijven. advocaat van hoofdverdachte Robert M. keurt de uitspraken van Teven af. Volgens hem gaat de staatssecretaris op de stoel van de rechter zitten. Adrian, de eerste orkaan van dit seizoen in de Grote Oceaan, is verder in kracht toegenomen. Het is nu een orkaan van de vierde categorie, de op één na zwaarste variant. Hij bereikt windsnelheden van meer dan 200 km per uur. Het stormgebied ligt nu 500 kilometer ten zuiden van Mexico. De verwachting is dat Adrian op zee blijft en de Mexicaanse toeristenstranden niet bereikt. In het gebied zijn verder geen eilanden en olieplatforms. Het weer nog vannacht helder en kans op een mistbank. Overdag ochtends nog wat zon. In de middag vanuit het zuiden buien met kans op onweer. Het Voor 17 graden aan zee tot 20 in Limburg.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 you. And I've been waiting for her day and night And now my lady is around And it ain't something you can step aside it ain't something you can buy Ain't got nothing to do with all the mind Got a few things to do with time Yeah. Take you the label for me Sexy Don't Boston so shy, smile, make me weak My night on it, I said you are the heart of me You can a little house seem so free, you're gone. It is Look at your own shoulder I'll I Thank you.